Het kabinet komt nu dus met een plan. Verslaggever Ewout Kiewiet weet wat erin staat. Ja, dat gemeenten eh, de komende maanden 20.000 woningen beschikbaar moeten stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat zijn dus asielzoekers die hier mogen blijven. En die zitten nu vooral dus nog vast in die AZC's. Dat zijn er 16.000. En om dat te regelen krijgen de gemeentes de komende jaren een hoop geld. Het kabinet trekt er 730 miljoen euro voor uit. In het centrum van Brussel is een bestelwagen ingereden op een terras. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws zouden minstens zes mensen gewond zijn geraakt. De bestuurder van de bestelwagen is gevlucht. Jorginho Wijnaldum mist definitief het WK voetbal in Qatar. Dat schrijft de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. De middenvelder brak vorige week op de training van AS Roma zijn scheenbeen en laat zich niet opereren. En mensen die illegaal in ons land zijn, kunnen toch makkelijk aan het werk komen als maaltijdbezorger. Dat moet niet kunnen, maar het blijkt best makkelijk om een Deliveroo of Uber Eats account van iemand te huren. En meteen met zo'n vierkante rugzak op de fiets te springen, vertelt deze journalist van het FD. Dus er zijn mensen die zeggen, ik heb een account voor 200 eh, euro per maand, mag je hem hebben? Ik zit in een Facebookgroep waar die dingen verhandeld worden. Ja, en als jij dan om wat voor reden zelf niet een account hebt... of je staat nog in de wachtrij om zo'n account te maken... maar meestal zijn het mensen die omdat ze geen papieren hebben, niet zelf een account kunnen aanmaken, die zijn account eh, gaan huren. En degene van wie het account is, sluit zijn loon dan weer door naar die illegale bezorger. Maaltijdbezorgers kunnen voor zoiets een boete krijgen, zegt de arbeidsinspectie. Het weer, wel een prima weertje om op deze manier de wet te omzeilen. Al komt de regenjas in het oosten wel van pas. Het is een graad of 23. Morgen ook, dan wel wat meer zon en het blijft droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Momenteel heb je alleen op de afsluitdijk een file in de regio op de A7. In beide richtingen 10 minuten.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 Noem een dag, noem een uur, noem een stad, ik zal er voor je zijn. Elke dag, elk uur, elke stap, ik zal er voor je zijn. Dwalend door de straten, kijk ik vaker om me heen. Herken ik diezelfde plek.